Uur. Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De man van 37 uit Eindhoven moet 20 jaar de cel in voor het doodsteken van zijn ex. Dat deed hij omdat hij het niet kon accepteren dat zij het uit had gemaakt. Er was dus sprake van femicide, vrouwenmoord. De band verwachtte haar, wachtte haar s'nachts op bij een tunnel en stak de vrouw maar liefst 17 keer. Femicide wordt door de rechter een groot maatschappelijk probleem genoemd. Misdaadjournalist Saskia Belleman heeft er een podcast over gemaakt. Als je nagaat dat er volgens het eh, Centraal Bureau voor de Statistiek... 3 eh, 42 vrouwen per jaar worden omgebracht. Dat is de officiële statistiek. Nou, in bijna zes van de tien gevallen is er sprake van vrouwenmoord door een partner of een ex-partner. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat een partner niet altijd zo wordt gezien. Omdat ze bijvoorbeeld niet samenwoonden of getrouwd waren. In dit geval ziet de rechter het dus wel als femicide. Die neemt het de dader extra kwalijk dat hij de schuld van de moord deels bij zijn ex-vriendin zelf legt. Victor Reinier stopt na dit seizoen bij Flikken Maastricht... na klachten over zijn gedrag. Waar die precies over gaan is niet bekendgemaakt. Victor Reinier speelde 17 jaar één van de hoofdrollen in de serie... en was ook regisseur. Peter Gillis verkoopt als een vakantieparken in Nederland. Gillis heeft de beslissing naar eigen zeggen genomen... door het samenspannen en optreden van de autoriteiten tegen hem en zijn bedrijf. Er loopt een rechtszaak tegen Peter Gillis. Justitie zegt dat het al jaren een rommeltje is bij zijn groep van vakantieparken... en verdenkt hem van belastingfraude. En het is een groep studenten uit Eindhoven gelukt om een wereldrecord te verbreken. Ze hebben 10 dagen non-stop geroeid op een roeimachine. Ze kwamen op het idee nadat Claudia, een lid van de vereniging, totaal onverwacht overleed in haar slaap. Het voelt ook als iets persoonlijks voor ons om gewoon iets te doen voor, eh, voor Claudia, die een paar jaar geleden eh, is overleden. En het is ook gewoon mooi om met de vereniging zo samen op te staan en ook nog wat goeds te doen voor de Hartstichting, eh, zodat ja, dit hopelijk wat minder vaak voorkomt. De studenten deden hun recordpoging in een glazen huis bij het station van Eindhoven. Ze hebben tot nu toe al 44.000 euro opgehaald voor de Hartstichting. Het weer droog, soms zon en echt lentetemperaturen 14 tot 17 graden. Vanavond wordt het een graadje of 10 en dit weekend is ook zacht...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 Telling me she had to go, so I dropped her at the spot in my 4 by 4 So I can't be late, the girl's taking up my time, and to hit her with a on the phone. She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind.